And I'm throwing elbows. And I'm throwing elbows. Ooh, overdue. Give me some room. I'm coming through. Paid my dues. In the mood. Me and my girls gonna shake the room. DJ spinning. Show your hands. Let's get dirty. cause I am I still jumping. hip huggers, know for sure. like a summer show. I keep my car looking like a crash dummy drove. My gear look like the bank got my money froze. For their presidents, I pant like Putty Roll. That's the one that excites your deepest.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 De ANWB en het KNMI waarschuwen voor gladheid door opvriezing van natte weggedeelten. Gisteravond werd het eerst glad in het oosten van het land en de gladheid breidde zich daarna uit naar het westen. De ANWB geeft de waarschuwing omdat veel mensen er waarschijnlijk geen rekening mee houden omdat de straten er schoon uitzien. Ook vanavond kan de gladheid problemen opleveren. De parlementsgebouwen in Washington zijn korte tijd ontruimd geweest nadat het radiocontact met een vliegtuig was verbroken. Het toestel zou bijna landen op een luchthaven vlakbij het kapitool toen het contact wegviel. Er werden F-16's de lucht in gestuurd, maar die hoefden niet in actie te komen. Het radiocontact was na ongeveer een kwartier weer hersteld. De piloot had op zijn radio een verkeerde frequentie gekozen. In het noordoosten van Australië is de eerste dode gevallen als gevolg van de overstromingen. Een vrouw van 41 werd uit haar auto gespoeld toen ze probeerde een ondergelopen weg over te steken. De staat Queensland kampt met de ergste overstromingen in decennia, nadat er in een paar weken tijd enorm veel regen is gevallen. Zo'n 200.000 mensen zijn getroffen. In de krant Bild am Sonntag doen honderd Duitse prominenten een beroep op Iran om twee journalisten vrij te laten. De journalisten van Bild zitten sinds oktober vast. Ze waren naar Iran gegaan om de zoon te interviewen van een vrouw die tot steniging is veroordeeld wegens overspel. Iran zegt dat de journalisten toestemming hadden moeten vragen voor het interview omdat ze op een toeristenvisum het land waren binnengekomen. In Rotterdam zijn 84 appartementen korte tijd ontruimd geweest vanwege een brand. Op de begane grond van een complex aan de Laan van Zuid brak rond 1 uur brand uit. Vanwege de rook besloten de brandweer mensen